met het NOS-journaal. Anonieme Israëlische bronnen zeggen tegen Israëlische media dat er sterke aanwijzingen zijn dat de Iraanse opperste leider Gamenei... is omgekomen bij de Israëlische aanvallen van vanochtend. Iran ontkent dit. Het land zei eerder vandaag dat Gamenei niet aanwezig was in het verblijf dat is aangevallen. Correspondent David Poort zegt dat het complex vernietigd is. Israëlische legerradio uh, meldt het. En die zijn op zich wel goed ingevoerd in de inlichtingenkringen in Israël. Uh, beweren dus dat Ayatollah Khamenei en zijn adviseur... waarschijnlijk beide gedood zijn bij Israëlische aanvallen. We hebben luchtfoto's gezien van de compound van Khamenei. Daar is ja, inderdaad heel weinig van over. Eigenlijk alleen nog maar een soort van eh, hele diepe zwart geblakerde krater. In Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten zijn luide knallen gehoord. Dat zegt een getuige tegen persbureau Reuters. Volgens de getuigen waren er vuur- en rookpluimen te zien in de wijk Palm Island. Ook in onder meer Qatar, Bahrein en Kuwait zijn explosies gemeld. In Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten... zou vanochtend zeker één persoon om het leven zijn gekomen... door een Iraanse raketaanval. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van de Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat hooggeplaatste leden van het parlement eerder zijn ingelicht over de aanvallen op Iran. Dat meldt hij op X. Volgens Johnson waren de aanvallen nodig om de Amerikaanse troepen en burgers in Iran te beschermen. Tegen het atoomprogramma van Iran. De democraten zijn bezorgd dat de VS verwikkeld zal raken in een groot conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de politieke nieuwssite The Hill. Zo noemt senator Ed Markey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 van de liefde kind Je hart gebroken door de zoveelste lieve vindt Je kijkt me aan en zegt je weet niet wat je moet met me Maar serieus mop je weet niet wat je doet met me En het is simpel Simpel als houden van Jij bent een vrouw, ik ben een man Een man die zat verward in zijn streken Maar je moet weten dat ik nu mijn hart laat spreken En tot de dag van vandaag is het zonde Want ik weet dat je bestaat, maar je hebt mij nog niet gevonden Moppie, moppie, moppie vind jou helemaal toppie. Ik krijg je niet meer uit mijn kopie. Oh moppie, moppie, moppie, moppie. Ik vind jou helemaal toppie. Ik krijg je niet meer uit mijn kopie. Hey moppie. Ik heb mijn hart zo vaak kapot gemaakt. Maar ik weet zeker nu dat God bestaat. Ik zag je staan, zag je dus meteen zitten. Voelde in een flits de vonk en dus meteen hitte. Het was voor mij alsof de tijd even stil stond, mijn hart op tilt stond. Waar ik eigenlijk wel chill vond. Twee blikken, één gedachte. Is wat ik dacht toen ik zag dat je even aan me lachte. Het was te verwachten, ik krijg je niet meer uit mijn kop. Hoofd in de wolken nee je komt me nooit meer bovenop. De zon gaat op en de zon gaat onder. Maar een leven zonder moppie, nee, mijn wereld draait niet zonder. Dus overspelen als een player is niks meer voor mij. Ik zou niet durven willen dollen met een chick als jij. Want ik ben helemaal gek van jou. Dus vandaar deze trek voor jou moppie. Moppie, moppie, moppie. Ik vind jou helemaal toppie. Ik krijg je niet meer uit mijn kopie. Oh, moppie. Moppie, moppie, moppie. Ik vind jou helemaal toppie. Ik krijg je niet meer uit mijn kopie geld. Alleen voor de moppies. Een prachtig spel. Allemaal voor de moppies. Wax en gel. Alleen voor de moppies. Ik dacht het wel. Allemaal voor de moppies. Je hoofd op hol. Helemaal door de moppies. Je mond is vol. Vol van de moppies. Ik rol een bol. Zeker weten met de moppies. Ik rol een scroll. Elke dag met de moppies. Soms gaat je in je broek voor de moppies. En blijf je in de hoek. Door de moppies. Vaak ben je toch op zoek naar de moppies. Ik heb een heel boek vol met moppies. Vlinders in je buik Door de moppies Altijd erop uit Voor de moppies Dat ik zo lekker ruik Voor de moppies Ik woon het in mijn zuid Voor je moppie Moppie, moppie, moppie jou helemaal toppie Ik krijg je niet meer uit mijn koppie Oh moppie oh. Moppie, moppie, moppie Ik vind jou helemaal toppie Ik krijg je niet meer uit mijn koppie Moppie, moppie, moppie. moppie. Jouw hele man toppie. En je liefde uit mijn koppie. Oh, moppie. Oh, moppie, moppie, moppie. Jouw hele man toppie. sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij. Zoveel dagen, zoveel tranen, maar verdriet niet in verdriet. Hou je sterk, wij doen dit samen, zolang jij mijn kracht nog ziet. Zie ik nog meer kracht in jou, weet dat ik op jou vertrouw. Ook al stoort ik in elkaar, weet ik dat jij mij weer baart. Want ik weet wat je kan, oh na na na na na na na na na na Ik volg je plan, oh, Wijs me de weg als ik het niet meer weet Want al het negatieve maak je positief Ja dat is waar het om draait Ook al doet het even pijn Blijf sterk voor mij Zolang ik in jou geloof, geloof jij in mij ik voel alles wat je voelt, ik sta aan je zij. En ik blijf sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij. En eh, jij bent er als het tegen zit, ben ik vergiftigd, heb jij het tegengif. Ik sta altijd voor jou klaar, ik bescherm jou voor gevaar. Jij ja, hou je in het zicht, want niemand die je ziet als ik. Ook al doet het soms pijn, ook al doet het soms pijn. Want ik weet wat je kan. Oh, na na na na na na na na na. Ik volg je plan. Oh, wijs me de weg als ik het niet meer weet. Want al het negatieve maak je positief. Ja, dat is waar het om draait. Ook al doet het even pijn, blijf sterk voor mij.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 ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Oeh, ze heeft de beauty en de brains en oh, oh, oh, het voelt goed. Hey, het voelt, ze heeft de beauty en de brains. Beauty, ja, beauty en de brains. De beauty, hey, ze heeft de beauty en de brains. Oh yeah, the beauty and de brains. The beauty,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 ZFM. Cornel, live met Raffattiman. Jammer! Was gewoon op een dag dat ik haar daar zo zag. Oh ja? Viel meteen voor haar pracht. <laughs> en wat ik toen snel dacht als zij naar me lacht, wie het laatst lacht, verlies ik al mijn kracht. Lacht alleen. En wat ik toen snel dacht, deel met mij nu de nacht. Want je hoort mij, zie het dan niet, is niet wat je ziet. ben helemaal van jou. Ik had het niet door, voor mijn vrienden geen oor. Waardoor ik alles verloor. Je wordt er oor aangenaaid, ja zij hadden je door. Je was dus niet van je dan niet, is niet wat je ziet. Ze het vleugelland. Ik ben helemaal van jou. als zij naar me lacht, staat mijn wereld weer in vuur en vlam. Door je charme voelt het vleugelland. Ik ben helemaal Leven aan. Mijn hart ging sneller slaan, kon het bijna niet geloven. Ze trok me aan als een magneet, de dag veranderde compleet. Was totaal boven. dit had ik nog niet meegemaakt. Mijn gevoel zo diep geraakt aan. Ze heel leven staan. Mijn kans, ik moest het grijpen. Met ogen helder blauw, een glimlach van een vrouw. Is moeilijk te ontwijken. Zo werd de nacht al snel een dag. over door die lach. Ja, het was echt de liefde. Het was een lange nacht al zo lang opgewacht, Een vrouw uit duizend klooien. je in godsnaam tegen mij, ook over pijn, ook over angst. Bescherm me nooit uit medelijden, waarheid duurt immers het laat. Ik wil eenvoudig van jou, dan moet ik je toch vertrouwen, dat ik mij voorgoed in jou verlies. help me zijn de Beschermen niet uit medelijden. Je liegt en ik weet niet waarom je me bedreigt. Lief niet, want kind je weet niet dat je met wel geloven moet. Niet alleen de waarheid, maar ook mij met je mond vermoord. Zwijg niet, niet over liefde. Iets dat je voelt, is altijd waar. FM. in je ogen. Verzamel al moed en schraap heel heel. Er is iets wat ik je moet zeggen. Oh, er is iets wat ik je moet zeggen. Ik moet je dit bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij je alles geven, met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. Die reis voor avonturen, nog van mij eeuwig duren. Zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten mijn leven delen niet met jou. Je keek me aan en stond te blozen. Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen. Want je gevoel was platgelegd voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin van doen. Maar ik beloof je, het wordt anders met mij. Het wordt met mij. Ik moet je weer bekennen, ik wil je graag iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. Die reis vol avonturen mag van mij eeuwig duren. Zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen wil ik met jou kan niet anders was toen Mijn leven delen niet met jou Ik hoor mensen praten, maar zijn woorden die ik hoor wel waar wil het niet geloven, maar het voelt voor mij een beetje raar. Als je ergens soms mee zit, dan zou ik willen dat hij het zegt. Ik wil het van je horen en dat jij het mij nu zegt. Vraag die jou alleen ik hoor de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, Is liefst nog vandaag. Vraag jou alleen zeg me het is niet waar Ik wil dat je alles zegt Dan ben ik de waarheid echt En ben ik met jou klaar twijfels in jouw ogen, maar ik snap niet goed waarom. Omdat je mij in al die jaren mij toch alles zeggen kon. Verberg je ergens in je hart dan toch misschien een stil geheim. Maar ik vind dat jij echt heerlijk en oprecht moet zijn. Vraag die jou alleen. Ik hoor de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, liefde nog vandaag. Vraag die jou alleen. Zeg me, het is niet waar als je alles zegt, dan ben ik de waar dicht En ben ik met jou klaar. Vraag die jou alleen. Ik hoor de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, liefste nog vandaag. Vraag die jou alleen. Zeg me het is niet waar Ik wil dat je alles zegt Dan ben ik de waarheid echt. En ben ik met jou klaar nachten niet meer slapen. Ik doe geen oog meer dicht. Maar ik hoef niet na te denken waar het allemaal aan ligt. Want na een paar seconden, toen ik jou daar zag staan... ben ik elke nieuwe morgen met een glimlach opgestaan. Jij en ik, als dat nog eens waar kon zijn... dan zou het zelfs in de winter ook nog zomer zijn. jouw mooie ogen, jouw lippen, daar kan niemand aan tippen. Oh, oh, oh, je raakt me zo, oh, oh, een stil verlangen, gevangen, alleen maar door die blik van jou. Ik nam jou in gedachten, in al mijn dromen mee en op de mooiste plekjes zag ik ons met z'n twee. Kan aan iets anders denken, want elke dag en nacht is het net of er op aarde een engel is gebracht. Jij en ik, als dat nog eens waar kon zijn, dan zouden we zelfs in de winter ook nog zomer zijn. op een prooi. Maar jij verdient de vrijheid en hoort niet in een kooi. Maar kies je voor de liefde, denk dan aan wat ik zei. Ik weet nog niet wanneer, maar op een dag ben jij bij mij. Jij en ik, als dat toch eens maar kon zijn. Dan zou het zelfs in de winter ook nog zomer zijn. naar je kijk. Je bent zo lief, met jou voel ik me trots en meer dan wij. Mijn hart gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte. Het is een gevoel dat ik nooit eerder kon. Ach, ik laat het maar gebeuren en vraag mezelf niet af waarom. Onweerstaanbaar, dan ben jij. Schrik het uit van verlangen, zo bijzonder mooi. mooi kan toch iets lopen. Twee zielen in één gedachten, wij horen bij elkaar, mijn lieve vrouw. Mijn hart gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte. Deze gevoel dat ik nooit eerder kon. Had ik laat het maar gebeuren niet af waarom. Onweerstaanbaar Yeah. Ook het weer werd weer slecht. En de sport interesseerde me geen zier. Net voordat ik moest gaan, zag ik plotseling nog staan. Een advertentie op pagina 4. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk. Nooit gedragen, geen enkele keer. meisje dat trouwt haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk, met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop. Telefoon 2604 tot mijn schrik. Hé, hey, dat nummer ken ik. Met dat meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen. Ik liet haar toen alleen. Ondanks alles belde ik haar toch gauw. Ja, dat was voor twee jaar. Nu zijn wij bij elkaar. Als een sprookje door het leven bedacht. Ik was ondersteboven, het is haast niet te geloven Dat die bruidsjurk ons toch samenbracht Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier, nog nieuw in het papier Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop Telefoon 2604 voor een prikkie. Een sneeuwwitte bruidsjurk, nooit gedragen, geen enkele keer. die momenten, dan ben je even terug. Dan is het of ik jou weer voelen kan. Tja, vakantieliefde, het was een feestje elke dag. Ik was jong, ik wist niet wat mij overkwam. We leven in een roes van liefde en geluk. De werkelijkheid die vloog aan ons voorbij. Een toekomst die bestond niet. De dag ging over in de nacht. Ik hield van jou en jij van mij. als je werkelijk om me Wacht dan alsjeblieft op mij. Ik ben nu ouder, ik ben wijzer. Ach, dit klinkt als een cliché. Maar het gevoel voor jou komt steeds maar dichterbij. Ik geef er niet aan toe, toch is het sterker dan ik wil die droom van ons, van jou en mij. Waar ben je nu? Waarom speel jij nog door mijn hoofd? Waarom kan ik niet vergeten wat je mij toen hebt beloofd? Waar ben je nu? Hoe zou het zijn na zoveel jaar? Waarom brengt wat ooit geweest is nog steeds mijn leven in gevaar? Ik heb alles, ik ben gelukkig, ik hoor nog altijd wat je zei als je werkelijk omgeeft. Wacht er alsjeblieft op mij. Oh yeah. die gevoelens moeten stoppen. Waarom denk ik nog steeds aan jou?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 ik van jou heb gekend. Ik deed mijn best jouw hart voor altijd weer te winnen. Nog niet zo lang geleden dat we de nachten samen deelden. Jij mij uit het niets niet weten. Beter was jou te vergeten, want je was niets te horen valt me zwaar. Maar het is beter al vinden vrienden het dan raar. Maar het helpt niet als ik steeds weer aan jou moet denken. Nog niet zo lang geleden dat we de nachten samen deelden. Jij mij uit het niets liet weten Beter was jou te vergeten, want je wou een ander leven. Dus ik moest je laten. even in je armen verdwijnen. Voor het zonlicht ons weer scheiden doet. Ik tel de laatste uren, dan komt de dageraad. En moet je mij verlaten, maar ik wil niet dat je gaat. wil niet dat je gaat. Geef me je liefde, stel me geen vragen voor je het weet. Is de nacht al voor Die graag wil horen. Jij bent gewoon de ware voor zal je mij verlaten. Maar ik wil niet dat je gaat, ik wil niet dat je gaat. Als ik je zeg, jij bent de ware voor mij, dan is dat gemeend en komt het recht uit mijn hart. Ik wil geen ander leven dan een leven met jou. vragen voor je het weet, is de nacht al voorbij. Dus luister de woorden die ik zo graag wil horen. Jij bent gewoon de ware voor mij. Geef me je liefde, stel me geen vragen voor je het weet, is de nacht al voorbij. Dus luister de woorden die ik zo graag wil horen. Jij bent gewoon de ware. Live vanuit Zandvoort. ZFM. De laatste tijd ben ik een beetje in de war. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Ga er vandoor met iemand anders winkelkar. Ik denk de hele ik zonder kleren aan. Ik denk de hele dag alleen aan jou. De kleinste dingen lijken niet meer goed te gaan. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Oh, oh, oh, ik heb de liefde in mijn bol. Vlinders in mijn buik en mijn hart dat slaat op hol. Oh, oh, oh, en dat komt allemaal door jou. Omdat ik zo, zo, zo veel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 Oh, oh, oh, ik heb de liefde in mijn mond. Vlinders in mijn buik en mijn hart dat slaat op hol. Oh, oh, oh, en dat komt allemaal door jou. Omdat ik zo, zo, zo veel van je hou. Oh, oh, oh, ik heb de liefde in mijn mond. Vlinders in mijn buik en mijn hart dat slaat op hol. Omdat ik zo, zo, veel van je hou. Oh, oh, oh, ik heb de liefde in mijn boom, De vlinders in mijn buik en mijn hart dat slaat op hol. Oh, oh, oh, en dat komt allemaal door jou. Omdat ik zo, zo, zoveel van je hou.